Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dijsselbloem wacht af met welke initiatieven de Grieken nu zelf gaan komen. Dinsdag komt de eurogroep bijeen, voorafgaand aan een extra eurotop. Premier Rutte zegt dat het Griekse nee de situatie nog moeilijker maakt dan die al is. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie houdt zich nog op de vlakte. Hij zegt alleen dat hij de uitslag van het Griekse referendum respecteert. Duitsland heeft de afgelopen dag een nieuw hitterecord genoteerd. In de plaats Kietzingen in Beieren werd het 40,3 graden. Sinds het begin van de metingen in 1881 was het in Duitsland nog nooit zo warm geweest, melden Duitse media. Het oude hitterecord stond op 40,2 graden. Die temperatuur werd gemeten in 1983 en in 2003. De hitte heeft Duitsland nog niet verlaten. Pas woensdag gaan de temperaturen flink omlaag. Paus Franciscus is aangekomen in Ecuador voor een achtdaagse rondreis door Zuid-Amerika. Hij werd in Ecuador verwelkomd door president Correa. Het is voor het eerst sinds de jaren 80 dat een paus het land bezoekt. Woensdag vliegt Franciscus door naar Bolivia en daarna gaat hij nog naar Paraguay. Twee jaar geleden was de paus, die zelf uit Argentinië komt, ook in Zuid-Amerika. Toen bezocht hij de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Beachvolleyballers Reinder Nummerdoor en Christian Varenhorst zijn er niet in geslaagd de finale van het WK Beachvolleybal te winnen. Het Nederlandse koppel had in de beslissende derde set vijf matchpoints, maar wist die niet te benutten. Hun Braziliaanse tegenstanders lukte dat wel met hun derde matchpoint. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 14 en 16 graden.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 You feel it? Mannequins and we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explosive, so get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you, go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind.